uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. Nederland en Australië hebben een eerste gesprek gehad met Rusland... over de aansprakelijkheid van dat land voor de ramp met vlucht MH17. Dat heeft minister Blok bekendgemaakt in Australië. Het gesprek met Rusland was eerder deze maand. Wat eruit is gekomen wilde Blok niet zeggen. Volgens hem is vertrouwelijkheid in deze fase van groot belang... Nederland en Australië stelden Rusland in mei vorig jaar aansprakelijk... voor zijn aandeel in het neerhalen van de MH17 in 2014. Hogescholen werken dit jaar niet meer mee aan de nationale studentenenquête. De overkoepelende vereniging Hogescholen vindt de resultaten bij voorbaat onbetrouwbaar. Via de enquête geven elk jaar een paar honderdduizend studenten hun mening over hun opleiding. Volgens de hogescholen klaagden studenten dit jaar vanaf het begin over de vragenlijst... Zo zouden namen voor opleidingen niet kloppen... en ook zouden er technische problemen zijn bij het invullen... met als gevolg dat studenten verkeerde gegevens doorgaven. In Uithoorn is een woning tot twee keer toe beschoten. De eerste keer was maandag, de laatste keer was gisteravond... meldt de regionale omroep NH. Maandagavond gingen de kogels door een deur en tussendeur. Afgelopen avond vloog een kogel door een ruit. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel een verdachte aangehouden. Hij werd na een achtervolging opgepakt in Amsterdam. In het noordwesten van Jemen is bij een luchtaanval een ziekenhuis geraakt. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn zeven mensen omgekomen, onder wie vier kinderen. Een raket zou zijn neergekomen op een benzinestation vlakbij de ingang van het ziekenhuis. Save the Children meldde eerder dat vorig jaar elke week 37 kinderen omkwamen door bombardementen.